Ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket of the jukebox naked, cause I know you don't care what my middle name is.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel Joodse organisaties zijn woedend over de uitspraken van de persoonlijke prediker van de paus. Pater Cantalamessa citeerde tijdens de viering van Goede Vrijdag... uit een brief van een Joodse vriend van hem over het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Die vriend vergeleek de kritiek op de paus en de kerk... met de meest schandelijke aspecten van antisemitisme... waarbij ook een hele groep de schuld krijgt van de daden van een paar mensen. De Centrale Raad van de Joden in Duitsland noemde de preek van Cantalamessa beledigend... En het Simon Wiesenthal Centrum eist dat Benedictus persoonlijk excuses maakt. De paus was bij de gewraakte uitspraken aanwezig, maar het is niet bekend of hij wist wat Cantalamessa zou zeggen. Achteraf zei een woordvoerder dat de priester niet namens het Vaticaan had gesproken. Later op de avond sprak de paus zelf tijdens de traditionele kruisweg bij het Colosseum, maar hij ging niet specifiek op de kwestie in. De Amerikaanse minister Clinton heeft gebeld met de Afghaanse president Karzai. Ze wilde opheldering over de uitspraak van Karzai dat westerse diplomaten schuldig zijn aan de fraude tijdens de verkiezingen van vorig jaar. Volgens de woordvoerder van Karzai verliep het telefoongesprek in een hartelijke sfeer en heeft hij de wereld bedankt voor alle hulp aan Afghanistan. De bekendste butler van het Witte Huis is overleden. Eugene Allen diende acht presidenten. Hij begon zijn loopbaan als butler onder president Truman in 1952 en vertrok in 1986 onder president Reagan. Allen was een Afro-Amerikaan en veel presidenten vroegen hem advies over kwesties rond de zwarte Amerikaanse bevolkingsgroep. De plichtsgetrouwheid van Allen was legendarisch. Een uitnodiging voor de begrafenis van president Kennedy sloeg hij beleefd af... omdat hij na de plechtigheid de gasten moest verwelkomen in het Witte Huis. Eugene Allen was 90 jaar. Het weer, de trekken buien over het land en het is ongeveer 5 graden. Overdag veel bewolking met opnieuw...